Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Iraanse president Pezeskian zegt dat zijn opmerkingen van gisteren verkeerd geïnterpreteerd zijn. Dat meldt de Iraanse staatstelevisie. Gisteren zei hij dat Iran stopt met aanvallen op buurlanden en bood hij zelfs excuses aan. Maar nu zegt hij dat Iran wel genoodzaakt is om landen aan te vallen als die hun grondgebied aanvallen. Maar dat een tegenaanval niet betekent dat Iran een conflict heeft met dat land. In Beirut zijn vier mensen omgekomen bij een luchtaanval op een hotel. Een appartement in het gebouw werd geraakt, schrijft persbureau Reuters. Israël zegt dat het een gerichte luchtaanval heeft uitgevoerd... op belangrijke commandanten van het Iraanse revolutionaire garde in Beirut. Ze zeggen er niet bij dat het specifiek deze aanval op het hotel was. Het was de eerste keer dat er een aanval was in het centrum... sinds afgelopen week het conflict tussen Israël en Hezbollah opnieuw opleidde. Volgens het Libanese ministerie van Gezondheid is het dodental van de Israëlische aanvallen sinds maandag opgelopen tot zeker 294. Meerdere oud-medewerkers van het wereldberoemde restaurant Noma in Kopenhagen beschuldigen de oprichter van wangedrag. Hij zou medewerkers hebben geslagen, publiek vernederd hebben en ze hebben bedreigd. René Redzepi zegt dat hij spijt heeft en therapie heeft gehad om beter met woede om te gaan. George Russell heeft de eerste Formule 1 Grand Prix van het jaar gewonnen. De Britse Mercedes-coureur was in het Australische Melbourne te snel... voor ploeggenoot Kimi Antonelli en Ferrari-coureur Charles Leclerc. Max Verstappen startte als 20 en eindigde uiteindelijk op de zesde plaats.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 We're about to do this. You know how we get down. Oh, yeah. You know that. Come on, I'm already out. Like what? You know, girl, you're the star of my show. In this club, popping bub. The way you shaking, deserving some dubs. Turn around, make it bounce. Shake it like you come from out of town. What's your name? What's your sign? Girl, you leaving with me tonight. Mommy, shake it like you give me. You know I like it when you do that little hands on me. Mommy, I'm just trying to get you in my room and see that big bada bing, bada boom. Mommy, shake it like you care for me. You know I like it when you do that little dance for me. Mommy, I'm just trying to get you in my room and see that big bada bing, bada boom. This one, this one I seen, I seen. could believe the ass in them jeans. To myself, had to think, any room for me up in them jeans. Get a star, you are, eat you up like a chocolate bar. What's your name? What's your sign? Goddamn, you got me repeating times. Mommy, shake it like you can shake. You know I like it when you do that little dance for me. Mommy, I'm just trying to get you in my room. Uh huh. Ooh, she shake it like you care for me. You know I like it when you mm. do that little dance for me. Come on, mommy, I'm just trying to get you in my room. Uh-huh you bada bingo, bada boom. And my house got a wing with a lot of rooms. I could do a lot of things, get you hot as June. I wanna watch your body swing to the hottest blues. I'm tryna slide behind it when you throw it round. So I can ride and grind it when you slow it down. Bring it from the top, then take it to the bottom. I'm clinging to your top, tryna make it to your bottom. The way you move is fabulosa. It makes me wanna grab you closer. You know I like it when you bounce, bounce. Throw your hands up and you bounce, bounce. Not on the back back down when I'm pressing you. Yeah. I'm finna lay the smack down like a wrestler. Yeah. But nobody get it to popping like this man can. Uh-uh. Had them girls get it to popping on a handstand. Get em. Yeah. Mommy, shake it like you care for me. You know I like it when you do that little dance for me. Mommy, I'm just tryna get you in my room and see that big bada bing, oh bada boom. Mommy, shake it like you care for me. You know I like it when you do that little dance for me. Baby me, I'm just trying to get you in my room and see that big body. Mommy, shake it like you care for me. You know I like it when you do that little dance for me. Mommy, I'm just trying to get you in my room and see that big body. Mommy, shake it like you care for me. You know I like it when you do that little dance for me. Mommy, I'm just trying to get you in my room and see that big body. like So. uit Zandvoort. ZFM. Sometimes when I think of your name, and it's only a game.